Drie uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Opnieuw dreigt er droogte in het zuidoosten van het land. In het oosten van Gelderland en het noorden en midden van Limburg... is het grondwaterpeil van de zanderige grond laag. Akkerbouwers in die regio's maken zich grote zorgen. In januari en februari is weinig regen gevallen. Belangorganisatie LTO zegt dat boeren bijvoorbeeld dijkjes rond hun land kunnen aanleggen... om te voorkomen dat water van het land spoelt. Bij een amateurvoetbalwedstrijd in Hoofddorp heeft een grensrechter gisteren een speler knock-out geslagen. Volgens de politie gebeurde dat na een ruzie op het veld. In het ziekenhuis bleek de speler een hersenschudding te hebben. De 34-jarige grensrechter is gearresteerd. In Bangladesh zijn de twee eigenaren van het kantoorpand in Dhaka opgepakt... waar donderdag een grote brand woedde. Bij de brand kwamen 26 mensen om het leven. De kantoorflat zou illegaal met vijf verdiepingen zijn uitgebreid en er waren geen goede brandpreventiemaatregelen. Er was een tekort aan nooduitgangen en de ingang van de brandtrap was geblokkeerd. Vorige maand was er ook al een grote brand in een kantoorflat in Dhaka. Toen kwamen 71 mensen om het leven. Amersfoort schrapt de boete voor wie informatie lekt over het programma van Koningsdag in de stad. Medewerkers van de gemeente en vrijwilligers die op 27 april langs de route staan moesten een geheimhoudingsverklaring tekenen... toen nog maar net bekend was geworden dat de koning zijn verjaardag in Amersfoort zou vieren. Een van de belangrijkste redenen daarvoor was de veiligheid. Een woordvoerder van de gemeente zegt nu dat de boete niet meer nodig is... en daarom is geschrapt. De presidentsverkiezingen in Slowakije zijn gewonnen door Susanna Chaputova. De 45-jarige advocaat kreeg ongeveer 60% van de stemmen. Ze is antipopulistisch en pro-Europees en lid van een liberale partij. Chaputova zet zich actief in voor het milieu en tegen corruptie.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 Yes, I'm hooked, ever music on the run. If you wanna be high, take the score and give me more. life is so slamming. I take you up to a place where you never been. Far away from home and then back again.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 It's that Z shit. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me.